Yo, yeah! DJ Arno, DVDV en Kaliber in de haai! <laughs> Streel niet zo, man. Ah, dat kan niet hoor. Die zit er dan in. Wat doen we? Excited clips clubs sans tes